voor spoedige start. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Niet maken van jonge radicale moslims die zijn tegengehouden toen ze wilden afreizen naar het strijdgebied. Dat zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Schoof in een gesprek met de NOS. De advocaten van jihad-verdachten hebben de afgelopen tijd al vaker gewaarschuwd dat het repressieve beleid een averechts effect kan hebben. De politie onderzoekt beschuldigingen van seksuele intimidatie bij de Amsterdamse amateurvoetbalclub Zeeburgia. En ook loopt er een onderzoek naar berichten over fraude bij de club. Verscheidene jeugdtrainers zouden zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele intimidatie, meldt het parool. En een van die trainers zou moeders van pupillen in ruil voor seks speeltijd voor hun kinderen hebben beloofd. De meeste jongeren die vorig jaar rond de jaarwisseling in het Brabantse dorp Veen ten onrechte werden opgepakt gaan akkoord met de schadevergoeding die het Openbaar Ministerie heeft voorgesteld. De jongeren die onterecht zijn vastgezet krijgen 200 euro per vastgezeten nacht. Op 30 december vorig jaar ontbraken er ongeregeldheden uit in Veen. De daders vluchten een café in en daar werden alle aanwezigen opgepakt. In Breda is een jongen van elf zwaar gewond geraakt toen vuurwerk in zijn hand ontplofte. De jongen probeerde met zijn vrienden het illegale vuurwerk af te steken, maar dat lukte niet direct. De jongens haalden toen het dopje eraf, stopten wat extra papier in de koker en toen ontplofte het vuurwerk voordat de jongen het had weggegooid. De jongen heeft zware verwondingen en is waarschijnlijk een pink kwijt. Koningin Maxima heeft voor het eerst iets gezegd over de ziekte van haar vader Jorge Zorrieta. Tegenover persbureau ANP zei Maxima dat hij het goed maakt en dat het grootste kerstcadeau dat is. Zorrieta is ernstig ziek, maar fit, fit genoeg om de kerstdagen met zijn familie door te brengen. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun drie kinderen zijn in Argentinië op vakantie. Het weer bewolkt, lokaal regen of motregen. Een harde zuidwestenwind aan zee soms stormachtig. En het is 10 tot 13 graden. En morgen is dat ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen knooppunt de Nieuwe Meer en knooppunt Badhoevedorp 2 kilometer. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Amstelveen en knooppunt Raasdorp 6 kilometer. Er zijn er twee rijstroken dicht. De A16 Breda-Rotterdam bij de randweg Dordrecht 2 kilometer.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 Ja, maar wel met een goede reden. Nou, zeker, want van 18 tot en met 24 december is er weer 3FM Serious Request. Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis... om slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden te kunnen helpen. En jij kan ook helpen! Ga naar 3fm.nl om te zien wat jij kunt doen. Alvast bedankt! ZFM. Serious request. Hands of our girls.